Amerika, daar liep ik de meisjes na. Komt er een waar ik van hou, want ze is me trouw. Bye. kameraad voor mij staat met raad en daad me bij. En haar kussen zijn zo zoet dat ik zingen moet. Bye. Dan ga ik daar weer heen en dan koop ik ook meteen voor mijn blonde lieveling een verlovingsring. Bye bye blondie, I love you so. Heidi, hey, Heidi, ho. Bye bye blondie, I love you so. Heidi, Heidi. bye bye, Blondie, I love.